Jeroen van met het NMS De groep van om te overnachten in een sporthal in Goor brengt daar toch de nacht door. RTV Oost meldt dat de groep na langdurig overleg alsnog naar binnen is gegaan. De vluchtelingen waren ontevreden omdat ze al weken in sporthallen slapen en vrijwel geen privacy hebben. Hun bus reed daarom weer verder, maar keerde aan het einde van de avond toch terug. Waar ze in de tussentijd zijn geweest is onduidelijk. In Schiedam is een man om het leven gekomen nadat hij was geschept door een auto. Tientallen meters verder kwam de auto tot stilstand tegen een boom. Volgens RTV Rijnmond is de bestuurder op de vlucht geslagen. Toen de politie arriveerde was de auto leeg. De staat waar het ongeluk gebeurde is afgesloten. Over de oorzaak is nog niks bekend. Reisorganisatie Corendon heeft alle Nederlandse vluchten naar Egypte geschrapt vanwege de ramp met een Russische Airbus vorige week zaterdag. Tot en met 18 december gaan er geen Corendon-vluchten meer naar bestemmingen in Egypte. Reizigers krijgen een alternatieve bestemming aangeboden of kunnen kosteloos annuleren. Sinds gisteren zijn ook alle reizen van Toei en Nekkerman naar Sharm el-Sheikh geschrapt. Amerika bouwt in Irak en Libanon nieuwe aanmeldcentra voor Syrische vluchtelingen. Ze kunnen daar een asielaanvraag doen voor de VS, zegt persbureau Reuters. President Obama zei in september dat zijn land van plan is volgend jaar zo'n 10.000 vluchtelingen op te nemen. Door de komst van de nieuwe locaties kunnen twee keer zoveel aanvragen in behandeling worden genomen. De republikeinse presidentskandidaat Ben Carson moest vandaag toegeven dat hij heeft gelogen over zijn opleiding. In zijn autobiografie schrijft hij dat hem een plek was aangeboden op de prestigieuze militaire academie West Point. Maar dat blijkt niet te kloppen. De gepensioneerde neurochirurg wordt gezien als de grootste uitdager van vastgoedmagnaat Donald Trump. Het weer blijft bewolkt en zacht met van tijd tot tijd regen, minima vannacht rond de 14 graden. Ook overdag wisselvallig met een stevige zuidwestenwind en alleen in het zuidoosten vrijwel droog.